Thijssen met het NOS-journaal. In Texas is op de legerbasis Fort Hood een dode gevallen bij een schietpartij. Ook de schutter is dood. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Er zijn waarschijnlijk acht gewonden. Vier van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De schietpartij vond plaats bij een medisch centrum op de basis. Iedereen moet nog binnen blijven. Eerdere berichten spraken over twee schutters. De andere zou mogelijk nog rondlopen. In 2009 vielen bij een schietpartij op dezelfde basis 13 doden en 32 gewonden. De opperbevelhebber van de NAVO, Breedlove, zegt dat Rusland 40.000 militairen bij de grens met Oekraïne heeft. De Amerikaanse generaal zei in Nieuwsuur dat de Russische troepen in staat zijn om binnen 12 uur aan te vallen. Journalisten zeggen geen bewijs te hebben gezien van de troepenmacht aan de grens. Oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer zegt dat vreemd te vinden, maar dat hij niet twijfelt aan de woorden van Breedlove. Den Haag zet voorlopig geen drones in om toezicht te houden in de Schilderswijk. De onbemande vliegtuigjes zijn daarvoor niet geschikt, zegt het college in antwoord op vragen van de PvdA-fractie. VVD-wethouder Revis hoopte met de drones sneller criminele activiteiten in de Schilderswijk te kunnen opsporen. Het college wil afwachten wat de landelijke politie beslist over het gebruik van de drones. Onderzoek van de Haagse Hogeschool heeft uitgewezen dat er geen fraude is gepleegd met tentamens. In februari meldde een journalist van Omroep West dat ICT-studenten jarenlang toegang hadden tot het computersysteem van de school. Zo konden ze tentamenopgaven en antwoorden inzien. Onderzoek door een recherchebureau heeft volgens de hogeschool uitgewezen dat van fraude niets is gebleken. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. Er kan mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 9. Overdag eerst af en toe zon, later op de dag mogelijk een bui. Het wordt 20 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe en wordt het minder zacht.